Uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Europese landen dringen aan op deelname aan gesprekken over vrede in Oekraïne. Dat doen ze met een verklaring die door zes landen werd getekend, waaronder Frankrijk en Duitsland. De landen benadrukken dat alleen een eerlijk akkoord duurzame vrede kan garanderen. Israël gaat waarschijnlijk proberen nucleaire doelen in Iran aan te vallen. Daarvoor waarschuwt een Amerikaanse inlichtingendienst, meldt de Washington Post. Volgens de dienst zal Israël het komende half jaar waarschijnlijk proberen twee nucleaire faciliteiten van Iran te bombarderen. In Groningen was even voor middernacht een aardbeving met een kracht van 2,2. Hij vond plaats op een diepte van 3 kilometer, 20 kilometer ten noorden van de stad Groningen. Op sociale media wordt de beving beschreven als een heftige, doffe dreun. Hoewel de gaskraan in Groningen inmiddels dicht is... zijn er nog steeds bevingen door de ondergrondse drukverschillen... die zijn ontstaan door de jarenlange gaswinning. In een café in de Franse stad Grenoble zijn twaalf mensen gewond geraakt... nadat er een granaat naar binnen werd gegooid. Dat gebeurde gisteravond in een café van een jongerenvereniging. Volgens de autoriteiten kwam een man naar binnen en gooide hij zonder iets te zeggen met de granaat. De politie heeft nog geen verdachte opgepakt. De burgemeester van de stad in het zuiden van Frankrijk spreekt over een criminele daad van buitengewoon geweld. In een chalet op een camping in Brabant is vannacht voor de vijfde keer in korte tijd brand ontstaan. Over de oorzaak van de brand in Herpen is nog niets bekend. Maar bij alle eerdere gevallen gaat de politie uit van brandstichting. Het weer. De dag begint bewolkt en vooral in het zuiden komen en komen enkele buien voor.